4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen van de Verenigde Staten op islamitische staat worden volgende week offensiever. Volgens het Pentagon begint er dan een nieuwe fase in de strijd. Het Amerikaanse leger stuurt extra militairen en materieel naar Irak... en met drones wordt ook het IS-gebied in Syrië verkend. Tot nu toe bestookten de Amerikanen alleen doelen in Irak. Verder zin speelt het Pentagon erop dat de leiders van IS worden aangevallen. In Australië is een gezin aan de dood ontsnapt toen een auto door het dak van hun huis naar binnen viel. De auto was bij Brisbane van de weg geraakt en kwam op het lager gelegen huis terecht. Hij belandde deels in de badkamer en deels in de woonkamer, pal naast de slaapkamers. De vader zegt dat hij direct na het ongeluk uit bed sprong en recht in de koplampen van de auto keek. Hij moest over de auto heen klimmen om bij zijn twee kinderen te komen. Het gezin bleef ongedeerd. De 19-jarige automobilist is met schaaf- en snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede hulpconvoi uit Rusland heeft Oekraïne bereikt. Het is onduidelijk waar de 35 vrachtwagens zijn. Mogelijk staan ze in het stuk niemandsland tussen de Russische en de Oekraïnse grenspost. Moskou zegt dat er nog wordt gewacht op een inspectie door het Rode Kruis en op toestemming van de Oekraïnse autoriteiten. Het vorige konvooi eind augustus kreeg geen toestemming, maar kon uiteindelijk ongehinderd doorrijden. President Obama heeft twee dozen met bier gestuurd aan de Belgische premier Di Rupo. Het is een reactie op een weddenschap tijdens het WK voetbal, die Obama niet eens was aangegaan. Di Rupo had voorafgaand aan de achtste finale tussen België en de VS getwitterd dat hij een paar Belgische biertjes inzette op een overwinning van de Rode Duivels. Obama reageerde er niet op,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 you become? Will you drift away? out of time. can make it right.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 about the price tag. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car